Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Tijdens een mis in de Rooms-Katholieke Nicolauskerk stilgestaan bij het ongeluk van prins Friso. Bij de dienst waren prinses Mabel met haar zus en haar moeder. En ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima waren erbij. Tijdens de mis werd een gebed opgedragen aan de prins. Ook stond er een kaars met een foto van Friso. De Nederlandse staat wordt voor de rechter gedaagd omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. Die tipgever heeft de Belastingdienst in ruil voor geld een lijst gegeven met daarop namen van honderden mensen met een geheime bankrekening in Luxemburg. De advocaat van enkele zwartspaarders zegt dat hij het kortgeding aanspant omdat hij de gegevens nodig heeft om de onschuld van zijn cliënten te kunnen bewijzen. De vrouw die vanochtend in de Gouden Regenstraat in Den Haag dood op straat werd gevonden, blijkt een 15-jarig meisje uit Nooddorp te zijn. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. Een Hagenaar van 25 is aangehouden toen hij zichzelf meldde. Onderzocht wordt of hij betrokken was bij haar dood. In Syrië gaan de onderhandelingen door, door tussen het regime en de Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet. Ze praten over humanitaire hulp in Homs. Die stad is omsingeld door tanks van het regeringslegers en sluipschutters, doden iedereen die zich op straat waagt. Gisteren zijn voor het eerst zeven gewonden geëvacueerd. Vandaag werd er weer onderhandeld met het regime van president Assad, maar zonder resultaat. Clubs in de onderste regionen van de eredivisie hebben vanavond goede zaken gedaan. VVV won thuis met 3-1 van Heracles. De Graafschap versloeg in Kerkrade Roda met 2-0. En NEC was thuis met 4-0 te sterk voor Groningen. Verder versloeg NAC met 4-0 ADO Den Haag. Dan nog het weer. In het noorden mogelijk wat regen. Het wordt zo'n 3 graden met hier en daar mist of nevel.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS niet.